met het NOS Boven Curaçao is een vliegtuig van JetBlue volgens de piloten bijna op een Amerikaans militair vliegtuig gebotst. Het gebeurde afgelopen vrijdag, een half uur na vertrek. Piloten zeiden tegen de luchtverkeersleiding dat het militaire toestel op korte afstand langs vloog... en dat ze hun klim moesten afbreken om een botsing te voorkomen. Op een universiteit in de VS zijn twee studenten doodgeschoten... De schutter is nog altijd op de vlucht. De politie is al uren bezig met een klopjacht. De schietpartij was op de Brown University in de stad Providence in de staat Rhode Island. Zeker negen mensen zijn gewond geraakt. President Trump roept op om voor hen te bidden. In het huis van de man die gisteravond een groot ongeluk veroorzaakte op de A58 bij Tilburg... zijn twee jonge zwaargewonde kinderen gevonden. Ze hadden steekwonden. Hun vader reed eerder op de avond frontaal in op andere auto's op de snelweg bij Tilburg. Meerdere mensen raakten daarbij licht gewond. De vijf mannen die in Duitsland zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag... hadden een kerstmarkt in de deelstaat Beieren als doelwit. Het zou gaan om mannen uit Marokko, Syrië en Egypte. Toen kwam ze op het spoor na een tip van een veiligheidsdienst. De wasbeer die twee weken geleden dronken werd gevonden naast een toiletpot in een Amerikaanse drankwinkel... had daarvoor ook al in andere gebouwen ingebroken... De Amerikaanse dierenpolitie in de staat Virginia zegt dat het dier ook een spoor van vernieling had achtergelaten in een karatestudio en wat snacks had opgegeten in een kantoor van de gemeente. De wasbeer moest zijn roes uitslapen in het asiel en is daarna weer vrijgelaten. Maar het is volgens de politie een kwestie van tijd voordat hij opnieuw toeslaat. Het weer is is momenteel op veel plaatsen mistig bij 1 tot 8 graden. In de ochtend lost de mist op. Het blijft dan wel bewolkt, maar droog.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 expired. Webcam girl, tell me what you read. 就看。 because makes me sharp as knives, and we were so gung ho to lay down our lives. We came in spastic like tameless horses. angel, lonely as I am, together we cry. I won't sleep like a silent man. I don't know, no way, no way. I'm not living in like a panda. So if you sleep like a salamander, but now you got the bones in your body to get there.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 Christmas. It all seemed to make sense You're taking away everything And I can't do